Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Russische ambassadeur in Den Haag is op het matje geroepen bij minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Aanleiding waren uitspraken van de Russische regering over het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. In reactie op de presentatie van de eerste resultaten van het onderzoek kwam er kritiek vanuit Moskou. De professionaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van het Nederlandse OM werden in twijfel getrokken. Koenders heeft de Russische ambassadeur gezegd dat dergelijke ongefundeerde kritiek onacceptabel is. Hij riep verder Rusland op om volledig te blijven meewerken aan het onderzoek. CDA-leider Buma vindt dat er moet worden opgetreden tegen de misstanden bij ontgroeningen bij het Groningse studentenkorps. Hij geeft daarmee gehoor aan een oproep van minister Bussemaker. Zij stelde gisteravond dat politici die lid zijn geweest van Vindicat de misstanden daar moeten veroordelen. Volgens Bussemaker heeft Buma herhaaldelijk moslims opgeroepen om afstand te nemen van gewelddadige acties van allochtone jongeren. En daarom riep ze hem op als oud Vindicat-lid hetzelfde te doen. Meer dan de helft van de kerncentrales in Frankrijk vertoont ernstige gebreken. Volgens de Franse toezichthouder is het koolstofgehalte in de buizen en kranen van de koelsystemen veel te hoog. Daardoor kan het staal breken als er ijskoud water door die leidingen loopt. Het koelsysteem moet voorkomen dat een kerncentrale oververhit raakt. In 32 van de 58 centrales is volgens de toezichthouder het koolstofgehalte te hoog. Arjen Robben is niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal... voor de wedstrijden tegen Wit-Rusland en Frankrijk volgende week. Bondscoach Danny Blind vindt het nog te vroeg voor de aanvoerder... omdat hij pas is hersteld van een blessure. Stefan de Vrij en Jordi Klaasie zijn wel opgeroepen. Het weer bewolkt en lokaal een bui. In de loop van de dag vanuit het westen zon, maar ook kans op een bui nog steeds. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen wisselvallig bij een graad of 18.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 be acclimatized No, our demise is not finalized Cause the sign is not through, the time is right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 van Zandvoort, op 106.9 FM.